over de nieuwe begroting. Om de shutdown te voorkomen moest er voor middernacht Amerikaanse tijd een akkoord zijn... maar dat is niet gelukt. Struikelblok is de financiering van een muur aan de grens met Mexico. Trump wil daar 5 miljard dollar voor hebben, maar de democraten vinden dat te veel. Door de shutdown gaat een kwart van de federale overheidsdiensten dicht. Honderdduizenden ambtenaren worden niet langer betaald. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is voor bijna 9 ton opgelicht in Tanzania. Nederland sponsorde een infrastructuurproject in het Afrikaanse land. Maar toen het ministerie daar ging kijken... bleek van een bouwproject geen sprake. Minister Kaag schrijft aan de Tweede Kamer dat bij de fraude... de coördinerende semi-overheidsorganisatie in Tanzania was betrokken... en ook de uitvoerende partner-NGO's. De uitvoerders hebben beloofd het project nog wel af te bouwen... of om het geld terug te betalen. Bij protesten in Barcelona zijn zeker 60 mensen gewond geraakt. Zo'n 40.000 aanhangers van separatistische Catalaanse partijen... protesteerden tegen de komst van de Spaanse ministerraad... naar de Catalaanse hoofdstad om daar te vergaderen. De betogers noemen dat een provocatie. De politie had vanwege de protesten bijna 9000 agenten ingezet. 13 mensen zijn opgepakt. In Nepal zijn 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 15 inzittenden raakten gewond toen de bus van de weg raakte... en 500 meter lager aan het begin van een helling tot stilstand kwam. De passagiers waren studenten en leraren van een technische hogeschool... die terugkwamen van een excursie. Het weer, vannacht buien, de wind neemt iets af... en de minima liggen rond 8 graden.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 Christmas tree. en stuur je allemaal fijne dagen en...